Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanaf 1 juli, volgende week woensdag, gelden er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bij een bijeenkomst, zolang er maar anderhalve meter afstand wordt gehouden en een gezondheidscheck is gedaan. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet dat morgen bekend gaat maken. Nu geldt vanwege het coronavirus nog een maximum van 30 mensen. Na drie keer stemmen hoeft het kabinet geen structurele betere beloning van zorgpersoneel te regelen. De motie van SP en PvdA daarover werd afgewezen met 73 tegen 71. De twee vorige stemrondes waren er evenveel voor als tegenstemmers. Het RIVM meldt vijf nieuwe geregistreerde sterfgevallen door het coronavirus. Het officiële aantal doden is nu 6.095. Verder zijn er drie ziekenhuisopnamen van coronapatiënten bijgekomen... en er liggen nog 48 coronapatiënten op een intensive care. Elf minder dan gisteren. De Tweede Kamer wil dat alle netsenhouders voor in januari stoppen... en roept het kabinet op tot een fatsoenlijke compensatieregeling. Aanleiding zijn de coronabesmettingen op meer dan 10 locaties van verschillende bedrijven. Geruimde bedrijven krijgen een bedrag ter compensatie. De Kamer wil daarnaast een bedrag voor iedere nertsenfokker die meteen stopt... en niet pas in 2024, zoals al is bepaald. Vanaf 4 juli mogen in Engeland kappers, pubs, restaurants en hotels weer open. De afstand die mensen moeten aanhouden wordt teruggebracht tot 1 meter. En de politie gaat niet meer handhaven op de coronaregels. De Britse premier Johnson zegt dat hij uitgaat van het gezonde verstand van mensen. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de versoepeling van de lockdown juist teruggedraaid in de regio Gütersloh. Dat is vanwege de corona-uitbraak bij de vestiging van vleesverwerker Tunnies in dat gebied.